Drie uur. Carolijn Bari met het NOS Journaal. Minister Grapperhaus heeft alsnog een boete gekregen... voor het schenden van de coronaregels bij zijn bruiloft. De boete bedraagt 390 euro. Naar verluid krijgt alleen de minister een boete. Zijn vrouw en bruiloftsgasten krijgen die niet. De minister trouwde vorige maand. Daarna kwamen foto's naar buiten waarop te zien was dat de gasten te dicht bij elkaar stonden... en dat Grapperhaus zijn schoonmoeder omhelsde. De beelden zorgden voor een storm aan kritiek, onder meer in de Tweede Kamer. Grappenhaus bood meermaals zijn excuses aan voor het overtreden van de coronaregels. De minister en zijn vrouw maakten beide al een donatie over aan het Rode Kruis. Grappenhaus heeft laten weten dat hij de boete accepteert en betaalt. De afgelopen 24 uur zijn in Nederland 1977 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, opnieuw een record. De meeste nieuwe besmettingen waren weer in Amsterdam, 361. Ook omgerekend naar het aantal inwoners had Amsterdam de meeste besmettingen 9,7 per 10.000 inwoners. Het aantal ziekenhuisopnames en doden blijft intussen relatief laag. Het aantal nieuwe opnames bedroeg 12 en het aantal doden 7. Nederland stelt Syrië aansprakelijk voor grove mensenrechtenschendingen... en in het bijzonder voor foltering. Minister Blok heeft een diplomatieke nota verstuurd... waarin staat dat het land hiermee moet stoppen... en de slachtoffers volledig rechtsherstel moet bieden. Hij dreigt naar een internationale rechter te stappen... maar wil eerst met Syrië onderhandelen. Het Eurovisie Songfestival gaat volgend jaar hoe dan ook door. Maar welke vorm het krijgt hangt af van de ontwikkelingen rond corona. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt in Ahoy in Rotterdam. Er liggen meerdere scenario's op tafel. In het beste geval wordt het een normaal festival met duizenden toeschouwers. In het uiterste geval wordt het een songfestival zonder publiek. De finale van het Eurovisie Songfestival is volgend jaar op 22 mei. Het weer zonnig met vooral in het zuiden wat sluierbewolking. Het is 18 tot 25 graden. Morgen zon en nog iets warmer, 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Veel vertraging is er weer bij de afsluiddijk op de A7 vanuit Horen.